Tegenover het persbureau AP zei een Taliban-woordvoerder dat de beweging geen band heeft met de verdachte Faisal Shahzad. Maar hij prees hem wel en zei dat hij goed werk heeft verricht. Kort na de mislukte aanslag eiste de Pakistanse Taliban nog de verantwoordelijkheid op. Intussen melden de Amerikaanse opsporingsautoriteiten dat Shahzad goed meewerkt met het onderzoek. Beurzen en financiële instanties in Amerika voeren overleg over een schrikbarende daling van de aandelenkoersen gisteren. In een uur tijd zakte de koers van bijvoorbeeld de Dow Jones-index met 9% in. Met zo'n 1000 punten was het de grootste daling binnen een dag in de geschiedenis van de Dow. De beurzen waren al nerveus over de schuldencrisis in Griekenland... en het mogelijke overslaan daarvan naar landen als Portugal en Spanje. Maar dat rechtvaardigde nog niet de daling van gisteren, zeggen analisten. Er zijn vermoedens dat een beurshandelaar van een grote firma per ongeluk bij een order drie nullen te veel heeft ingevuld waarna computers van de automatische aandelenhandel op hol sloegen. Uiteindelijk veerden de koersen weer op en sloot de Dow Jones 3,2% lager. In Ierland moeten opnieuw vliegvelden dicht vanwege de aswolk van de vulkaan in IJs-China afgesloten. Dat heeft het Noord-Koreaanse staatspersbureau bekendgemaakt. Over de inhoud van het bezoek werd niets gezegd, maar Zuid-Koreaanse media melden dat Kim met zijn Chinese ambtgenoot Hu heeft gesproken. Hij zou hebben toegezegd dat Noord-Korea terugkeert aan de onderhandelingstafel om te praten over nucleaire ontwapening. Die onderhandelingen liggen al ruim een jaar stil en in de tussentijd heeft Noord-Korea een atoomproef gehouden. China zou het straatarme land economische steun hebben beloofd in ruil voor deelname aan de besprekingen.